Jelle Visser met het NOS-journaal. Er dreigt een dieseltekort in Europa. Vanwege de Europese sancties mag er binnenkort geen Russische olie en diesel meer worden geïmporteerd. En in Europa wordt veel diesel gemaakt uit Russische olie. De belangenvereniging Tankstations verwacht dat de komende maanden op sommige plekken geen diesel meer te krijgen zal zijn. Nu al is diesel aan de pomp duurder dan benzine. Bij middelbare school in Horen is gisteren een jongen van 14 neergestoken. Hij ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden. Volgens NH Nieuws kregen de leerlingen net buiten het schoolplein ruzie. Slachtofferhulp is ingezet voor omstanders die de steekpartij hebben gezien. Paus Franciscus waarschuwt nonnen en priesters voor de gevaren van het kijken naar porno. Dat deed hij tijdens een vragenuurtje in het Vaticaan over hoe geestelijken met sociale media moeten omgaan. De paus erkende dat ook priesters en nonnen naar porno kijken... maar noemt het immoreel gedrag en hij waarschuwde dat de duivel zich zo binnendringt. De katholieke kerk schrijft al 900 jaar voor dat geestelijke celibatair... oftewel zonder trouwen en zonder seks, door het leven moeten gaan. En dan voetbal, Champions League. Na de 3-0-nederlaag gisteravond tegen Liverpool... is Ajax uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Champions League. Liverpool gaat door samen met Napoli. Ook FC Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League. Door de 4-0-zegen van Inter Milan op het Tsjechische Victoria Pilsen... kan Barcelona de volgende ronde niet meer halen... en gaat het na de winterstop verder in de Europa League. In groep B verloor het al geplaatste Club Brugge thuis met 0-4 van FC Porto. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en kan vooral in het noorden een bui vallen.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 rest, yes I you to doubt me, say it can't be done I ain't gonna stop till he air's that my lungs Say I don't belong here And you receive it. There are lonely roads we go down following the feelings. But if it's not worth I tell lies Yeah, I make mistakes, but Lord knows that I try You see me when it's no I fall I get back up, stand tall Stone by stone, brick by brick, I'm climbing up the wall to I change. I want you just the way you are Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling My phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen Kan met jou niet verder als blijft drukt dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?